In sommige regio's komen zelfs 2000 plekken. Ondertussen vertrekken er dus een heleboel mensen uit Oekraïne. Veel van hen steken de Poolse grens over, ziet correspondent Arjen van der Horst. Hier waren we een week geleden, een dag nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen... Hier komt al het voetverkeer uit Oekraïne binnen. er was een enorme massa mensen. Het was heel druk, heel chaotisch. Ik zag ook hier heel veel mensen staan met bordjes om ze op te pikken. Nou, die zijn allemaal nu weg. Het geeft ook aan dat het veel beter is gaan lopen hier. De opvang, de Poolse autoriteiten proberen ook die vluchtelingen zo snel mogelijk weg van de grens te krijgen. De Oekraïense president Zelensky heeft bepaald dat mannen het land niet mogen verlaten. Zij moeten meevechten tegen de Russen. Zelf blijft hij ook. Wil je meer weten over Zelensky? Check dan onze podcast Lang Verhaal Kort. Ander nieuws dan. Een man van 29 uit Dordrecht heeft zich gemeld bij de politie voor het stelen van 1500 euro aan sterke drank. De man was dinsdag te zien bij het opsporingsprogramma Team West. Op camerabeelden zag je dat hij zijn winkelwagentje volgooide met dozen Bacardi en wodka bij de Sligro in Den Haag en vertrok zonder te betalen. De man moet voor de rechter komen. En bij de opening van de Paralympische Spelen in Beijing... heeft de voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité opgeroepen tot vrede in Oekraïne. I am horrified at what is taking place in the world right now. The 21st century is a time for dialogue and diplomacy, not war and hate. De Chinese president Xi Jinping was ook bij de openingsceremonie, maar hield geen toespraak. Op de Spelen doen geen sporters mee vanuit Rusland of Belarus. Het weer, het is helder, de temperatuur daalt snel. Vannacht gaat het vriezen. Morgen begint koud, maar later komt de zon er op veel plaatsen bij. Het wordt zo'n 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn nog steeds problemen bij Amsterdam. En dat komt doordat de spitsstrook van de A7 dicht is richting Horen. Je hebt daar een paar minuten op onthoud.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 You got me going higher and higher. In every window, there's a shadow or two, making love in the night. Making Love all night. Look around you at your dreams coming true. The world Everybody, I bring your body to love town.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 deze rol. Ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwijt of Ik wil, niet zal voor.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 en ik dacht, hallo. Je kwam dichterbij en je zei, hallo. Ja, ik was verkocht bij de eerste hallo. Toen jij zei hallo, hallo. just another shot in the dark and I wonder what it all means. strange conversation with you in my dreams And I don't know what I'm gonna do I've loved seven other women and they all under the shade nothing over And he left you with a broken heart Zandvoort, op 106.9 ZFM.